บุ๊กทูแปดสิบคำคุณศัพท์สาม Bijvoeglijke naamwoorden deel 3 Bijvoeglijke naamwoorden 3. เธอมีสุนัขหนึ่งตัว Zij heeft een hond. Zij heeft een hond. สุนัขตัวใหญ่ De hond is groot. De hond is groot. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Zij heeft een grote hond. Zij heeft een grote hond. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Zij heeft een huis. Zij heeft een huis. บ้านหลังเล็ก Het huis is klein. Het huis is klein. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Zij heeft een klein huis. Zij heeft een klein huis. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง Hij woont in een hotel. Hij woont in een hotel. โรงแรมราคาถูก Het hotel is goedkoop. Het hotel is goedkoop. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก Hij woont in een goedkoop hotel. Hij woont in een goedkoop hotel. เขามีรถหนึ่งคัน Hij heeft een auto. Hij heeft een auto. รถราคาแพง De auto is duur. De auto is duur. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Hij heeft een dure auto. Hij heeft een dure auto. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง Hij leest een roman. Hij leest een roman. นิยายน่าเบื่อ De roman is saai. De roman is saai. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง Hij leest een saaie roman. Hij leest een saaie roman. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. หนังน่าตื่นเต้น De film is spannend. De film is spannend. เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง Zij kijkt naar een spannende film. Zij kijkt naar een spannende film. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด